Kees Groot met het NOS-journaal. De zoektocht in het de vermiste Anne Faber is stilgelegd. Het is te donker en de politie is bang sporen over het hoofd te zien. Morgen zoeken ze verder en dan wordt onder meer de modder in de vijver onderzocht waar haar fiets lag. Die fiets werd gisteravond ontdekt. Daar in de buurt lag ook een rugzak die vermoedelijk van Faber is. De vrouw van 25 uit Utrecht wordt sinds een week vermist. Zo'n 120 medewerkers van het afvalenergiebedrijf in Amsterdam hebben urenlang vastgezeten op hun werk, omdat er asbest was gevonden. De medewerkers mochten het terrein pas af nadat ze hadden gedoucht en schone kleren hadden aangetrokken. Het asbest werd aangetroffen bij werkzaamheden in een verbrandingsketel. Het is niet bekend hoeveel asbest er in de ketel terecht was gekomen. Nederlandse bloembollenexporteurs vrezen een miljoenen schade door problemen in China. Directieleden van drie grote Chinese importbedrijven zitten vast op verdenking van belastingfraude. Daardoor is het onzeker of 180 containers met bloembollen kunnen worden gelost. De importbedrijven hebben nog niet betaald en hun banktegoeden zijn nu bevroren. Het zou gaan om een schadepost van 10 miljoen euro als er niet voor de bollen betaald wordt. Lopers die meedoen aan de marathon van Eindhoven of de 4 mijl in Groningen krijgen zondag geen medaille als ze over de finish zijn. Beide organisaties hadden de medailles bij een bedrijf in het buitenland besteld... en de container waar ze in zitten staat nog in de haven van Rotterdam. De douane heeft de inhoud als verdacht bestempeld. Dat betekent dat de container apart is gezet en een extra controle krijgt. Het weer, het klaart steeds verder op en in het binnenland blijft het helemaal droog vannacht. Maar morgen neemt de bewolking weer toe en gaat het in het hele land regenen. Het wordt 12 tot 15 graden. Zondag minder regen en meer zon en het wordt ook dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit terug bij Peaceful Radio Show 1249 hier op CWM Zandvoort. In het, het, onstuimige Zandvoort, tenminste, dat was het afgelopen week. Um, eens even kijken, we gaan beginnen aan het tweede uurtje van eh, Peaceful Radio. En we gaan beginnen aan een nieuwe cd van het eerder genoemde label Arc Music uit Engeland. Eh, buitengewoon productief nog steeds. En dat gaat maar door natuurlijk. Het lijkt wel New Age muziekartiesten, die eh, zijn ook buitengewoon productief. Ehm, we gaan luisteren naar een weliswaar verzamel-cd, trekker van, van, en die heet eh, Queens of Vadu, The Next Generation. Ja, zeker van eh, Star Trek overgenomen. Maar goed, er zijn dus in meerdere cd's van The Queen of Vadu of Queens of Vadu. Nou ja, het is lekkere muziek, eh, we gaan ernaar luisteren. Ik wens je veel luisterplezier. Meer info, peacefulradio.info. Thank you. Tengo el corazón herido. Tengo el corazón herido. Y me sangra gota a gota. Solo se puede curar beso de tu boca solo se puede curar con un beso de tu boca. Ah. que derramaste, que derramaste, niño, que derramaste del sudor de tu frente. Peaceful Radio. Please visit my website www.aneamusic.com. Dunlap. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.purplepiano.com. thank you thank you You're listening to Peaceful Radio.